En ook op andere plekken is het feest, zoals in Amsterdam. Daar zit de sfeer er lekker in. Wat toppen hier hoor, hè? Sneller, toppie, toppie! Ik wil zeggen, helemaal naar de kloten, maar dat mag niet zeker. Ja, zeg maar! Helemaal naar de kloten! Op de grachten in Amsterdam is het inmiddels te druk en mag je niet meer met je bootje het water op. Het Vredeburg en het Domplein in Utrecht zijn ook vol. De gemeente roept feestgangers op om naar een andere plek te gaan. De koning zelf was vandaag in Maastricht. Samen met zijn familie liep hij een wandeltocht door de stad. Het zou eigenlijk twee jaar geleden al gebeuren, maar door corona ging dat niet door. De koning stond daar aan het eind van zijn bezoek uitgebreid bij stil. Twee lange jaren waarin Limburg keihard geraakt is in de coronacrisis en daarna ook nog een watersnood over zich heen gekregen heeft. Het programma en Maastricht is in twee jaar nog mooier geworden. En jullie hebben iets aan ons gegeven wat we nooit, nooit meer zullen vergeten. Maastricht leeft! Dank jullie wel. Vertrek op tijd met je koffertje naar Schiphol vandaag. De luchthaven waarschuwt dat het erg druk kan zijn. Er kunnen minder mensen in de vertrekhal dan normaal. En reizigers moeten rekening houden met een langere wachttijd. De Europese Unie gaat het makkelijker maken voor mensen buiten de Unie om hier te komen werken. De Europese Commissie heeft daarvoor een plan gepresenteerd. Mensen uit bijvoorbeeld Marokko, Egypte en Tunesië moeten daardoor makkelijker een werkvergunning krijgen. De EU hoopt zo iets te kunnen doen aan personeelstekorten. En Roger Schmid wordt de nieuwe trainer van Benfica, zegt de Portugese club. Schmid was twee jaar, was, was jaar trainer van PSV. Zijn grootste succes was het winnen van de KNVB-beker anderhalve week geleden tegen Ajax. Schmid had zijn vertrek in Eindhoven al eerder aangekondigd. Hij wordt opgevolgd door Ruud van Nistelrooy. Het weer. Vannacht krijgen we opklaringen. Het blijft wel net boven nul, dus geen vorst. Morgen zonnig en maxima van 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Oekraïne is uitgenodigd voor de G20-top in Indonesië, heeft het gastland laten weten. Oekraïne behoort officieel niet tot de G20, maar de VS wil het land graag aan tafel hebben. In meerdere binnensteden is het druk met Koningsdagvierders. Onder andere in Amsterdam, Breda, Utrecht en Eindhoven zijn pleinen overvol. Veel openbaar vervoerbedrijven zetten extra bussen en treinen in. Roger Smit wordt de nieuwe trainer van Benfica. Volgens de Portugese club ligt er een principeakkoord met de trainer. Smit is nu verbonden aan PSV. Daar wordt hij opgevolgd door Ruud van Nistelrooy.